Mark Hokke met het NOS-journaal. Er zijn zorgen over de testcapaciteit in de herfst. Het landelijk coördinatieteam Diagnostische Keten... dat de voorraad van coronatests regelt... zegt in het AD dat er nu nog genoeg testmateriaal is... maar dat er vanuit het buitenland veel concurrentie is voor de tests. Er wordt rekening mee gehouden dat in het najaar veel meer getest moet worden... omdat er dan ook meer mensen met verkoudheidsklachten rondlopen. Momenteel worden er in Nederland 20.000 mensen per dag getest... en in het najaar kan dat oplopen tot 70.000. In de Belgische provincie Antwerpen worden de coronaregels opnieuw aangescherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen. Inwoners moeten s'nachts thuis zijn en mondkapjes worden overal in de openbare ruimte verplicht. Individuele contactsporten zijn verboden. Teamsporten mogen alleen nog voor minderjarigen. De maatregelen in de provincie Antwerpen gelden voor in ieder geval vier weken. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over tientallen miljoenen dagloners... die door de coronacrisis zonder werk zitten. Omdat deze mensen pas betaald krijgen als ze werk hebben verricht... hebben ze op dit moment geen inkomen en dus geen geld voor eten. Het gaat bijvoorbeeld om schoenenpoetsers, fietstaxichauffeurs... en mensen die zich ochtends laten oppikken om op een plantage te werken. Volgens het Rode Kruis is meer dan 60% van de wereldwijde beroepsbevolking... afhankelijk van een dagloon bij een massale vechtpartij in het asielzoekerscentrum in Budel... zijn zeker vier mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren meer dan 100 mensen bij betrokken. De gewonden hebben lichte snijwonden... vermoedelijk doordat messen zijn gebruikt. Ook is een beveiliger van het AZC in de Brabantse plaats bedreigd. Eén persoon is aangehouden. De aanleiding voor de vechtpartij is onduidelijk. Het is inmiddels weer rustig in het AZC in Budel. Het weer, af en toe zon, maar vooral in het oosten en noorden kan een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Vanaf donderdag veel zon en temperaturen die oplopen naar lokaal tropische waarden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB file bij Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid. Bij afrit Amsterdam Oud-Zuid is de weg dicht. File op de A10 Zuid en aansluitend natuurlijk ook file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer staat al 5 kilometer met zo'n 50 minuten vertraging.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 Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. soldier in a woman, you're always true to form. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. ik bijna much in love, perfect match like fingers in a glove. Wanting to be together, river. Well, they went out quickly and Thailand on time show. They should have not, but whoa. They started slowly falling. The first step everything seemed okay. but at least they headed in the right way.